10 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De eurocommissaris van Voedselveiligheid wil een Europese top over de eiercrisis. Hij wil dat de betrokken EU-ministers en de toezichthouders daaraan meedoen. Volgens hem heeft het geen zin dat landen elkaar de schuld geven van het eierschandaal. Sinds er fipronil in eier is gevonden maken België, Nederland en Duitsland elkaar verwijten. Zo vindt België dat Nederland veel te laat in actie is gekomen. Gisteren ontkende staatssecretaris Van Dam dat. De eurocommissaris hoopt dat de top over de eierencrisis nog voor eind september kan worden gehouden. De president van Venezuela, Maduro, wil in gesprek met de Amerikaanse president Trump. Hij heeft zijn minister van Buitenlandse Zaken de opdracht gegeven een telefoongesprek met Trump te regelen. Twee weken geleden nam Amerika een aantal strafmaatregelen tegen Venezuela vanwege mensenrechten schendingen en omstreden politieke hervormingen. Trump noemde Maduro een dictator. Maduro vindt Trump een lomperik. De VS heeft nog niet op het verzoek van Maduro gereageerd. Bij de politie hebben zich tot nu toe zo'n duizend agenten gemeld met het posttraumatisch stresssyndroom. Zo'n 900 agenten zijn behandeld en ruim de helft is weer aan het werk, zegt de politie. Sinds 2014 is PTSS bij de politie een erkende beroepsziekte. De korpsleiding wil nog meer doen om agenten met trauma's en stress te helpen. Vorig jaar keerde de politie bijna 14 miljoen euro uit aan werknemers met stressstoornissen. In Breda is een mishandelde en zwaargewonde man gevonden in een auto. Buurtbewoners hoorden gisteravond laat geschreeuw en klappen en belden de politie. De ruiten van de auto waren ingeslagen en de deuren en de achterklep stonden open. Twee verdachten zouden zijn weggereden. Het slachtoffer ligt in Breda in het ziekenhuis. Het weer in het noorden en oosten regen of motregen. Verder droog met in het westen en zuidwesten geregeld zon. Het wordt 17 tot 21 graden. Morgen overal regenachtig, zondag meer zon en dan 20 graden. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Bij Amsterdam staan nog een aantal files na ongelukken. Op de A8 Zaandam richting Amsterdam voor knooppunt Koenplein 3 kilometer. De A10 Noord richting Amersfoort tussen knooppunt Koenplein en de afrit Volendam 5. De weg is wel weer vrij na een ongeluk. En de route via de A10 Noord en West richting Den Haag tussen Kadoelen en de Koentunnel 4 kilometer.